9 uur. Door met het NOS-journaal. In Zuid-Afrika is Roelof Frederik Botha overleden, beter bekend onder zijn bijnaam Pik Botha. Was tijdens het apartheidsregime de laatste minister van Buitenlandse Zaken. Botha stond te boek als een liberaal. Toch verdedigde hij als minister jarenlang het systeem van rassensegregatie... in een tijd dat wereldwijd de weerstand daartegen toenam. Ondanks zijn rol in het apartheidsregime werd Botha door vriend en vijand geroemd... om zijn onderhandelingstalent en charisma. Pikbota was 86 jaar. Volgens de brandweer kan het nablussen bij een recyclingsbedrijf in Dongen nog dagen duren. Gisteravond woedde daar een grote brand. Rond middernacht was het vuur onder controle. De brand brak uit in een loods, het dak stortte in en daardoor is de brandhaard moeilijk te bereiken. Bij de brand kwamen schadelijke stoffen vrij, maar extra maatregelen waren niet nodig. Het Dongense bedrijf dat kunstgrasmatten recycelt... kwam onlangs in opspraak wegens illegale opslag... en overtreding van de milieuregels. Het opvragen van telefoon- of internetgegevens door de politie... gebeurt niet altijd volgens de regels. Uit documenten die de NOS heeft opgevraagd... blijkt dat de regels niet altijd duidelijk zijn... of dat informatie te lang wordt bewaard. Ook wordt regelmatig pas na het inzien van telecomgegevens bepaald... of iemand toegang mag hebben. De politie vraagt ieder jaar ruim 2 miljoen keer wie er achter een bepaald telefoonnummer of IP-adres zit. Jeugdartsen willen niet-gevaccineerde jongeren vragen om toch na te denken over een inenting. Dat zegt de Vereniging van Jeugdartsen Nederland tegen het KRO-NCRV-programma en De Monitor. Zo willen ze de dalende vaccinatiegraad een halt toeroepen. Jongeren mogen vanaf 16 jaar zelf kiezen of ze ingeënt willen worden of niet. Het weer op steeds meer plaatsen. Zon, vanmiddag is het 21 tot 24 graden. Morgen de hele dag zon en dan wordt het bijzonder warm. 24 graden aan zee, ruim 26 graden in Limburg. Vanaf zondag wisselvalliger en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 hele morgen luisteraars. Welkom bij Tweede Uur van CFM Jazz. Vandaag gepresenteerd door Alco B. En dit was een mooi nummertje van Grace Kelly. Als je nou zegt wie is Grace Kelly? Ja, dat is een Amerikaanse saxofoniste en zangeres. En op deze cd heeft ze samengemaakt met Phil Woods. The Man With The Head is een prachtige cd uit 2011. Want als je kijkt wie hierop meespelen... Phil Woods speelt een aantal nummers mee. De eerste vier nummers van de cd. Maar dan hoor je verder die, de pianist, dat is Monty Alexander... en die hoorden we nu ook weer. Dat is echt grote klasse. Uh, daar zat op de bas Even Crager... En achter de drums zat ook een hele bekende jongen, Bill Goodwin. Die kennen we allemaal natuurlijk van zijn eigen big band, de Goodwin, de Fat eh, Big Band. En Jordan Pearson deed de percussie. Kortom, mooie muziek van eh, Grace Kelly en Phil Woods. Maar we gaan terug naar... De, eh, we zijn in twee uur, dus we kunnen wat eh, meer... Eh, wat, ja, wat, wat, ja, niet die hele rustige muziek draaien. Ik ga eens kijken of ik de Houdini's heb meegenomen. Ja, die heb ik. Een single Breath Orgy. Houdini's. Dit nummer, eh, eh, even kijken, de, de, Single Breath Orgy... is eigenlijk een van hun kenmerkende songs. Ik vind het een fantastisch nummer. Het ligt lekker in het gehoor, een mooi thema. Eh, de band bestond in verschillende samenstellingen... maar volgens mij zat Angelo Verploeg op trompet erin... Ilja gaat op trombone, Del, Rolf Delfos op altsax... Erwin Hoorweg piano, Marius Beets bas en Bram Waland op de drums. En dit was allemaal de Houdini's. Ja, deze muziek, dat is echt grote klasse. Eh, grote klas is ook de New York Standard Quartet. De New York Standard Quartet. Komt-ie. de jazz van de New York Standard Quartet... van de cd Slide of Hand. En dit nummer heette I Fall in Love Too Easily. Eh, de band bestaat uit Tim Armacost, tenor, sopraansaxofoon... David Berkman, piano... Daiki Yasukawa, uh, eh, dubbelbass... en Gene Jackson op de drums. Ja, het is een beetje een moderne jazz... Maar we moeten toch ook een beetje de grenzen verleggen in dit programma. Het kan niet altijd eh, heel oud zijn. En heel oud is onder andere Tony Bennett. Tony Bennett, man van 92, heeft de laatste jaren een aantal cd's gemaakt. In de duetvorm. En deze nieuwe cd van Tony Bennett is ook weer in duetvorm. En dat doet hij samen met uh, Diana Kroll. Even kijken. Love is Here to Stay heet deze nieuwe cd. En hij zingt het samen met Diana. Tony Bennett, Diana Kroll. The more I read the papers... the less I comprehend the world and all its capers and how it soon will end. Nothing seems to be lasting, but that isn't our affair. We've got something permanent. I mean, in the way we care. It's very clear. Our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies and in time may go. But oh, my dear. Our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble they're only made of clay. But our love is here to stay. It's very clear. Our love is here to stay. but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies. time may go. But oh, my dear, our love is here to stay. 音墙。 92-jarige crooner Tony Bennett samen met eh, Diana Kroll. En eh, als je denkt, wat klinkt die piano leuk? Nou, dat was het trio van Bill Sharlop, een van de betere Amerikaanse pianisten. Eigenlijk eh, zingen ze op deze cd alleen maar liedjes van George en Ira Gershwin. Ehm, nou, maar door het is toch wel een verrassende cd geworden. Je blijft geboeid van de eerste tot en met de laatste noot, zal ik maar zeggen. Mede door de sublieme begeleiding van die Bill Sharlop trio. Eh, maar ik heb ook nog een nummertje opgezocht van eh, eh, Tony Bennett... samen met Bill Evans van een cd uit 1976, Together Again. Dat was natuurlijk ook een fenomenale pianist. Make Someone Happy, een heel bekende. Stukje daarvan nog. Klinkt het anders? make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart the heart you sing to. One smile that cheers you. One face that lights when it's near you. One girl, you're everything. if you win it. Comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling to? Love is the answer. Someone to love is the answer. Once you found her, build your world. someone happy and you comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling to? Love is the answer. Someone to love is the answer. One Tony Bennett. Ene keer met eh, Diana Krall en het Bill Charlie trio. En nu was dat met Bill Evans. Als je dan naar die stem luistert. Ja, die eerste van nu, 2018. Klinkt de stem toch wat geruiziger en iets minder power. Maar toch een fantastische cd. Ehm, kom ik bij iemand eh, die ja, misschien toch niet zo bekend is. Een jazzgitarist uit Amerika. Haar naam is Emily Ramler. En uh, eh, Remieux eigenlijk. En ze, ja, is niet oud geworden, zie ik hier. Ze is volgens mij maar 32 geworden. Overleden aan hartfalen. Maar toch ook wel drugs en drank, dus heroïne. Maar die heeft best wel aardige muziek gemaakt. Onder andere een cd als een soort eerbetoon. Eh, East to West. En daar ga ik een nummertje van draaien. En het nummer Emily... Als ik ze gauw kan vinden. Ja, hier heb ik het. Sweet Georgie Fame. deze cd van eh, Emily uh, kan ik ook van harte aanbevelen. Want het is een prachtige cd geworden. Met, als je, zeker als je van eh, gitaar, jazz houdt. En de begeleiding is ook niet misselijk. Want pianist is Hank Jones, zie ik. Bassist Buster Williams en de drummer Marvin Smitty Smith. Nou, prachtige cd. En ze had het over Georgie Fame. Nou, Georgie Fame die ken ik nog als een zanger. Een zanger van, uit de popmuziek. Maar hij heeft ook wel een jazz cd gemaakt. En die heette Poet in New York uit 2005. Georgie Fame. Een bekend nummertje Girl Talk. take your chances when you fall for a girl like that. You pay your money, you take your chance with love, that's a fact. Then later on, you maybe wonder why you wanted that. But later on, it's later on, and there's no looking back. She bats her eye, you wanna fly. She sighs a sigh, you wanna cry. Run, don't walk, that's just good talk. She takes a hand, she takes your heart, she takes the rest of it. She takes your mind, she takes your soul, she takes the best of it. Then later on, you maybe wonder why you hung your hat. But later on's later on, and later there ain't no looking back. She bats her eye, you wanna fly. She sighs a sigh, you wanna cry. Run, don't walk, that's just good talk. hands on her hip. You wanna flip, she pats her lip. You take a trip, she's got the look. You're in her book, don't even ask. You know you're cooked. Run, don't walk, that's just good talk. Talking about the girls. Talking about the girls, talking. Talking about the girls talking about the girls. Talking. I'm talking, talking about the girls. Run, don't walk. That's just girl talk. Run, don't walk. That's just, that's just girl talk. That's just girl talk. Hey, Georgie, you see that girl over there? She looks like the girl I saw you with last night. Yeah, but she was talking about you talking about me all night long. Well, from my past experience, I only heard girls talking about girls. you better run, don't walk. That's just girls talking. You better run, don't walk. het laatste nummertje in het themaatje Georgie e. Fame is, uh, wordt gezongen door Van Morrison en Georgie e. Fame samen. Eh, van Morrison van zijn cd Juits in the, uh, Reworking the Catalog, een, een cd uit 2015. En dit nummer heet Get On With The Show, Van Morrison, Georgie e. Fame. Georgie Fame. Ehm, ja, we keren terug naar de eh, jazz zoals die eh, eh, ja, door heel veel mensen gewaardeerd wordt. Dan kom ik terecht bij Nicholas Payton en Andy Henderson. trompettisten, zo gezegd. En die hebben ooit eens een cd gemaakt, Trumpet Legacy, 1998. En daarvan het nummertje Nostalgia. Nicholas Payton, Andy Henderson. Nicholas Payton en Eddie Henderson, trompetisten. En eh, ja, als je kijkt op de klok, ziet het alweer uh, een paar minuten voor twaalf is. Dus de tijd gaat snel, de tijd vliegt. En het is nu oktober. En, en Diane Schuur, een Amerikaanse jazzzangeres en pianist... heeft ooit eens een, een song gemaakt, When October Coast. Dus de, op maand is nog maar net begonnen. Maar voordat je het weet is oktober voorbij. Diane Schuur. share the happy years. I turn I should be over it now. I know it doesn't matter. Dat was natuurlijk eh, in Diane Schuur. En eh, ja, dat is mooie muziek ook. Maar het zit er weer op. We gaan ermee stoppen. Het is eh, voorbij, zou ik zeggen. Hartelijk dank voor het luisteren naar CFM Jazz. Uh, graag tot de volgende keer. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. De zon schijnt. Ga erop uit. Haal een frisse neus. loop door die fraaie herfstbossen. En we gaan eruit met een prachtige nummer van Marcy Gray. Tell Me van haar nieuwste CD Ruby. Tot de volgende keer. See you next time. Marcy Gray.